Waarschijnlijk van een voet. In het Vlaardingse kanaal wordt nu verder gezocht naar andere mogelijke sporen. Steeds meer mensen kopen tweedehands spullen tel daar de stijgende prijzen bij op. En dan is het niet gek dat het bij de kringloopwinkels steeds drukker wordt. Het leukste wat ik hier heb gevonden was een, eh, een broodmes wat eh, past bij het bestek van mijn opa. Ik kom altijd kijken voor, voor de cd's en de dvd's. Financieel heb ik niet zo gek veel geld en dan kom ik er mooi uit. Dan kan ik toch iets leuks voor mezelf kopen. Ook tweedehands kledingwinkels doen het goed. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er inmiddels meer dan 720. Dat is ruim 40% meer dan 12 jaar geleden. De landen in Afrika willen zichzelf goed op de kaart zetten. Letterlijk. Op de wereldkaart die je meestal ziet kloppen de verhoudingen niet. Hij is zo gemaakt dat landen in de buurt van de Evenaar veel kleiner lijken dan ze eigenlijk zijn. En landen in het noorden en zuiden juist veel groter. De Afrikaanse Unie wil daarom dat de Equal Earth kaart wordt gebruikt. Die laat veel beter zien hoe groot Afrika in werkelijkheid is. Het is halverwege augustus en in Ede heeft de gemeente al kerstversiering opgehangen. In deze winkelstraat hangen kerstslingers en lampjes. Ik vind het wel apart. ik vraag me af hoe dat iemand er zo bij komt. Ja, we zitten nou volop in de zomer nog. Ik vind het nogal apart, want het is nog niet eens herfst geweest. Maar ah, het wordt wel gezellig weer, het sfeertje ik eh, hoor je al schuimbekken aan de andere kant van de radio. Hoe durven ze? Maar voordat je met brandende fakkels en hooivorken naar Ede trekt... ze hebben een excuus. De gemeente en ondernemers willen namelijk nieuwe kerstversieringen in de stad. En om te kijken welke het leukst is... moet je de verschillende opties natuurlijk wel even in het echt zien. En, eh, ja, dan moet je een keuze maken. Eh, en dan moet je ruim van tevoren doen. De proefstelling gaat dus weer weg. Uiteindelijk wordt Ede in oktober volgehangen... met de kerstversiering die als beste uit de test komt. Het weer. Vanavond zijn er wat meer wolken dan vanmiddag. En vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen begint met wolken. In het noorden ook een spatje regen. Daarna komt de zon erbij. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in Noord-Holland heel druk door de werkzaamheden bij Amsterdam. Op de A10 Zuid en Oost richting het noorden sta je nog drie kwartier in de file. Op de A9 is het aansluiten van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en knooppunt Velzen Vertraging is daar 40 minuten. Van Alkmaar naar Diemen heb je tussen Bad Hoevedorp en Amsterdam-Gaasperdam een half uur tijdverlies. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden sta je ook nog een half uur in de file... tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. En op de N205 heb je 20 minuten oponthoud van Nieuw-Vennep naar Zwanenburg. Staat vast tussen Vijfhuizen en Boesingen-Lieden. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen... daar sta je nog 25 minuten in de file...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 Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? You think I would be a little more confused? dangerous game where people get abused. something on your mind. I found out just what it was in the Salt Lake City lights. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? played them Red Rocks a couple times before. And down at Glow Hall a dozen nights or more. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Standing on the corner in the Central Texas heat slanging my stolen jewels in a shrink wrap CD. Swinging from the ceiling of this old honky tonk saloon. For a wandering boy like me, there's always more room. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that see them boys, the committee, on Avenue of the Stars. I rode down there in 1965 uh, <laughs> Als je Charlie Crockett ergens niet van kunt betichten, is het wel luiheid. De Texaanse singer-songwriter brengt gemiddeld twee albums per jaar uit. Dollar a Day is de tweede. Charlie Crockett combineert op dit album zijn karakteristieke warme en emotionele stem met een breed scala aan muzikale invloeden en weet zo een spannend en gevarieerd album neer te zetten dat zijn storytelling en muzikale veelzijdigheid benadrukt. Ik opende met Ain't That Right, nu de titelsong, en tot slot Destroyed. somebody tell me what's Stuck in the saddle from the first light of dawn Worried if dying one of them horns Stuck in my belly is worth being poor Stuck in the saddle for founding a dollar a day I'll never be rich, I found out too soon Never could seem to get past the saloon Cowboys and money, no mix can't you see? Meet only briefly, then part company. Stuck in the saddle for founding a dollar a day. A dollar a day, 38 and pound, days in the saddle and nights on the ground. Sometimes I wonder if I should stay Stuck in the saddle for in a dollar a day A dollar a day, 30 in a pound Days in the saddle and nights on the ground Sometimes I wonder if I should stay Stuck in the saddle for in a dollar day Warm aanbevolen Bomb Drive. Destroy. Come with, baby, destroy. You got me, baby. Your good loving girl has really got me destroyed. I said something you got has me out of my mind. Oh my slave to it. Something you like and something you don't. Lock up your mind, but you know you're gonna do it. Down in the struggle, down in the struggle, down in you struck like lightning, baby. I feel like rain. Only you got the power, baby, to put me in chains.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 Ways to be Wicked onderstreept Jamie Lynn Wilson's talent om klassieke songs in een nieuw persoonlijk jasje te steken, zonder de kern van het origineel te verliezen. van deze week. Er is geen spoor van de oude country liefdesverdriet koningin Dottie West te bekennen. Ze is vastberaden, afwijzend en volledig in controle over haar emoties, terwijl ze deze luis de deur wijst. Het arrangement is strak, met een geweldige bas en percussie die haar no-nonsense uitvoering ondersteunen. you back what you've been given, and I hope that I'm around to watch them knock you down. It's like you to love them and leave them just like you love me and left me. It's like you to do that sort of thing. Zoals het er nu uitziet, komt er nog dit jaar een nieuw album uit. En dat zijn er dan drie in anderhalf jaar voor Leon Maiken. De singer-songwriter klinkt alsof hij uit de andere tijd komt. Down the Road past perfect in dat straatje. go sad. And I don't care to bet my bottom dollar. But I can count my best friends that just won't have. We're gonna climb a new van and hit the promised land. So buy a ticket and catch us on the road. Down the road is the place to go where the sun don't hide when you're feeling low.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 De Malpass Brothers met hun versie van deze hit. home, I wanna go home. Wife Mary is waiting. the seagulls are happy. Glad I'm coming home again. Never again will I ever cause another tear to fall. Skies are not so black, man. song vertelt het verhaal van een vrouw die kinderen, een partner, een fulltime baan en een veel eisende baas combineert, allemaal binnen de tijdslimiet van 24 uur. Als er maar één uur meer in de dag zat, misschien zou ik dan eindelijk een moment voor mezelf hebben, zingt de Australische Melinda Snyder. Always in a hurry, always just a little behind. I wish I wouldn't worry. But I'm always almost losing my mind The kids are going crazy My husband won't pick up when I call My boss is so damn lazy He's the biggest baby of all There's always one more thing they need traffic. It's almost like I live in this car. It's becoming automatic, but it shouldn't be the way that things are. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De titel en het nummer verwijzen naar Arno's liefde voor Elvis Presley en de invloed van diens muziek op Arno's stijl en performance. De song is een ode aan de king of rock and roll en laat in tekst en uitvoering horen dat Arno zich muzikaal verwant voelt met Elvis. girls in 1977. The same day that Elvis died, the day he went to heaven. When the doctor tried to slap his bottom, the boy just swiveled his hips. bijzondere aan de P.J. Taylor Band is dat ze alle muziek zelf hebben geschreven. Op de debuutplaat Another Town staan liefst 17 nummers die allemaal uit de koker van P.J. Snijders komen. Honky Tonkitis is een van de songs. I'm getting down on my money, I feel a little sometime. It's a little out of town, but a short way around for a while. Oh, it ain't that pretty and things are getting greedy, but I'll handle it fine. Ain't a good way around and I'm gonna be down the line. Well, I get the honky-tonk goddess way deep down in my soul. Just a little drink to wash my sins away in this hole. Get the honky tonk goddess way deep down in my soul. Won't you put on the tap? I'm gonna be back for more. bluebird If you don't really mean it, then I just won't need you no more. I might need a little help just to get myself right back where I came from. But a couple of beers seems a good way to cheer me on. While I get the heart gets on guidance way deep down in my soul. Just a little drink to wash my sins away is home. I get the honky tonk goddess way deep down in my soul. Won't you put it on the tap? I'm gonna be back for more. is een vrij nieuwe groep die in 2023 hun naar de band vernoemde debuutalbum uitbracht en daar nu een opvolger heeft voor klaargestoomd. De titel van deze 10 track stellende plaat luidt Burning Desire, met daarop Catch One on the Fly. and Everything seems pointless now and then When I catch one on the fly Another freight train passing by I just jump and close my eyes of it all When between your rise and fall Everything seems pointless now and then Dit was het blokje Country uit eigen land. Margot Price is in rap tempo bezig om een grote madame te worden in de country. Als ze dat al niet is. Losing Streak, een nummer over haar early days in Nashville. En in die vroege dagen ging het niet allemaal van een leien dakje. Toch ben ik blij dat ze heeft doorgezet. Dit is het favoriete album van de maand. Cody Jinks schreef When You Can't Remember als eerbetoon aan zijn vader... en spreekt mensen aan die zorgen voor iemand met dementie. De song gaat over de uitdagingen die komen kijken bij geheugenverlies... en de emotionele impact daarvan op families. Tonking Yet heet de laatste plaat uit 2023 van Brennan Lee. En daar is niets van gelogen. De independent country queen gaat namelijk gewoon door. Dumpster Diving is de eerste single van Don't You Ever Give Up On. Het album dat later dit jaar verschijnt. We planted a little garden We watered it all spring slippers and things. I made you pretty picnics with all the things we grew. But you said that you weren't hungry. Then I found out that you were going dumpster diving. This ain't gonna last. Dumpster diving, cause baby, you like trash. this story, though it's sad and it's a sin. Just don't give that man your diamonds, he'll trade them in for ten. Love is rare and precious, hold on to Sita Power is een gewaardeerde singer-songwriter uit Newfoundland...